uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat kan het nog niet eens worden... over een grootschalig financieel hulppakket... voor getroffenen van het coronavirus. De democraten vinden het pakket te mager. Het zou te weinig doen voor werknemers in de zorg... en te veel gericht zijn op steun aan het bedrijfsleven. Het hulppakket moet 1,8 biljoen dollar vrijmaken... President Trump heeft bekendgemaakt dat er extra geld gaat naar de getroffen staten New York, Californië en Washington. Ook wordt de Nationale Garde ingezet om onder meer noodhospitalen op te zetten. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb staat positief tegenover een verbod op contact zoals in Duitsland is afgekondigd. In Nieuwsuur zei hij dat dat wat hem betreft ook in Nederland in beeld zou kunnen komen. Zo'n verbod is volgens hem ook goed te handhaven. In Duitsland mogen mensen nog hooguit met z'n tweeën de straat op... behalve gezinnen en andere huishoudens. Vliegtuigpersoneel maakt zich zorgen over de risico's die hun werk met zich meebrengt. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel zegt tegen het televisieprogramma Hart van Nederland... dat er veel bezorgde berichten binnenkomen. Die gaan vooral over de afstand en de contactmomenten met passagiers. Het is bijna niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden in een vol vliegtuig... zegt het cabinepersoneel. De komende tijd zullen vluchten blijven doorgaan... omdat er nog veel Nederlanders uit het buitenland moeten worden gehaald. Technisch directeur Maurits Hendricks van sportkoepel NOC-NSF... is blij dat binnen vier weken een beslissing valt over de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité maakte bekend dat de komende weken wordt gekeken... of de Spelen in Tokio verzet moeten worden. Het comité sluit ook nog niet uit dat de Spelen alsnog kunnen doorgaan zoals gepland... De afgelopen dagen was er steeds meer kritiek op het laten doorgaan van de Spelen. Het weer, het is helder en vannacht vriest het licht op veel plaatsen.